Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In Frankrijk is het vanaf augustus verplicht voor mensen... die naar een winkelcentrum, restaurant of café gaan... een gezondheidspas te hebben. Met zo'n pas moeten mensen laten zien dat ze gevaccineerd zijn... negatief zijn getest op het coronavirus... of dat ze hersteld zijn van covid. Ook reizigers die met de trein of het vliegtuig komen... moeten zo'n pas hebben, zei president Macron in een toespraak. De verplichting geldt voor alle Fransen en toeristen die ouder zijn dan 12. In een ziekenhuis in het zuiden van Irak zijn tientallen doden gevallen bij een brand. Die brak uit in een ziekenhuis voor coronapatiënten. Persbureau Reuters zegt dat het aantal doden waarschijnlijk nog verder zal oplopen. Veel patiënten worden nog vermist. Het vuur zou wel onder controle zijn. In het ziekenhuis wordt gezocht naar overlevenden. Door het hoge aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen... heeft de GGD daar het bron- en contactonderzoek moeten afschalen. Het lukt ze niet meer om alle contacten van een positief getest iemand te bellen. Omdat het extreem druk is, al dus de GGD. Wie nu positief getest is, krijgt instructies om zelf mensen te bellen... die dicht bij hem wonen, met informatie over de besmetting. President Diaz-Canel van Cuba zegt dat de demonstraties tegen het communistische regime... het gevolg zijn van economische verstikking door de VS... en van sociale mediacampagnes door tegenstanders van zijn regering. Duizenden Cubanen gingen de straat op. Het waren de grootste protesten tegen de regering in tientallen jaren. Cuba komt met een diepe economische crisis en armoede. Er is nauwelijks te eten, de winkelschappen zijn leeg... Er zijn bijna geen medicijnen en het coronavirus maakt veel slachtoffers. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden. In de ochtend vooral in het zuiden en het oosten van het land regen.